Visser met het NOS-journaal. De laatste werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal is opgepakt. Het gaat om Goran Hadjic. Hij was acht jaar lang op de vlucht. Hadjic is een Servisch Kroaat en wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Kroatië tussen 91 en 95. En zou schuldig hebben gemaakt aan etnische zuivering van Kroaten uit Krajina. In deze Kroatische regio woonden toen veel Serviërs. Servische president Tadic houdt in de loop van de ochtend een persconferentie. Na de arrestatie van de Bosnische generaal Mladic was Hadjic de laatste verdachte die nog werd gezocht door het VN-tribunaal in Den Haag. Volgens de Verenigde Naties zijn in Somalië al tienduizenden mensen gestorven als gevolg van de hongersnood en ernstige droogte. Het gebied kampt met de ergste droogte in meer dan een halve eeuw. In twee gebieden in het zuiden van Somalië heeft de VN nu officieel een hongersnood vastgesteld en de situatie verergert met de dag. Afgelopen 20 jaar kende het gebied geen hongersnood. De islamitische beweging Al-Shabaab, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft Zuid-Somalië grotendeels in handen. Al-Shabaab heeft steeds buitenlandse hulp aan het gebied verboden, maar staat die nu wel toe? De VN en Amerika hebben gezegd dat de hulporganisaties meer veiligheidsgaranties moeten krijgen voor ze het gebied ingaan. Wielrenner Robert Geesink rijdt na de Ronde van Frankrijk geen criteriums. Kopman van de Rabobank ploeg heeft behoefte aan een rustperiode, omdat zijn Tour tot nu toe teleurstellend verlopen is. Daarna gaat hij weer trainen voor de wedstrijden in het najaar. Als Geesink toch nog een toeretappe wint, willen de organisatoren van de criteriums hem vragen op zijn besluit terug te komen. Vandaag is de eerste van drie Alpenritten. De renners rijden van Gap naar Pinerolo in Italië. Het weer vanochtend droog met vrij veel bewolking.